Op de IC-afdelingen in ziekenhuizen liggen nu in totaal 546 coronapatiënten. Dat zijn er 59 meer dan gisteren, maar de stijging is kleiner dan gisteren. Toen stegen het aantal bezette IC-bedden met 82. In New York is het aantal gemeten besmettingen opgelopen tot astronomische hoogte, schrijft de New York Times. Het zijn er meer dan 25.000 en de aantallen verdubbelen elke drie dagen, zegt de gouverneur. Het verwachte aantal benodigde bedden voor coronapatiënten in de staat New York is in een paar dagen tijd opgelopen naar 140.000 en er zijn er pas 53.000 beschikbaar. Na inwoners van Amsterdam en omstreken kunnen ook mensen in de regio Nijmegen binnenkort gebruik maken van een corona-app. Mensen die zich via de app aanmelden krijgen elke dag vragen over hoe ze zich voelen, wat hun temperatuur is en hoe vaak ze moeten hoesten. Een medisch team kijkt naar die gegevens en stuurt een bericht via de app met instructies en advies. In Amsterdam maakt het OLVG-ziekenhuis al sinds vorige week gebruik van zo'n app. En de Passion in Roermond gaat definitief niet door. Volgens de gemeente is het niet mogelijk vanwege de strengere coronamaatregelen. Het muzikale evenement over het lijden van Jezus zou op 9 april worden gehouden. De dag voor Goede Vrijdag is dat. Vanwege de corona-uitbraak was al besloten dat er dit jaar geen publiek bij kon zijn. Maar nu evenementen tot 1 juni verboden zijn... hebben Roermond en Omroep EO besloten de Passion helemaal te schrappen. Het weer, Vannacht kans op lichte vorst, morgen weer veel zon en ongeveer 10 graden. Er staat een matige tot krachtige wind.